Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een meerderheid in het kabinetsplan om de financiering van politieke partijen transparanter te maken. Het kabinet stelt onder meer voor dat alle partijen alle giften van 4500 euro of meer openbaar moeten maken, ook als die van particulieren komen. De nieuwe regels gelden voor alle partijen, ook voor partijen die geen subsidie krijgen zoals de PVV. Die partij is tegen het plan. In Rusland mag Kremlin-criticus Javlinsky niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Volgens de kiescommissie heeft Javlinsky fouten gemaakt bij zijn registratie. Zijn liberale Jabloko-partij zit sinds 2007 niet meer in het parlement. Daarom had Javlinsky voor de presidentsverkiezingen 2 miljoen handtekeningen nodig. Volgens de kiescommissie zijn enkele honderdduizenden daarvan ongeldig, omdat ze waren gekopieerd. CDA-fractieleider Van Haarsma Buma denkt dat de onderhandelingen met VVD en PVV over nieuwe bezuinigingen een grote opgave worden. Het kan slagen en het kan niet slagen, zei hij. PVV-leider Wilders zei eerder vandaag dat hij de kans op 50-50 schat dat de PVV en de regeringspartijen eruit zullen komen. Naar verwachting gaat het kabinet voor miljarden euro's extra bezuinigen. Na ruim 30 jaar wordt in Egypte de noodtoestand vrijwel geheel opgeheven. Dat heeft de militaire leider van het land, Tantawi, bekendgemaakt. De noodtoestand blijft volgens hem alleen van kracht bij wat hij noemt misdragingen van tuig. Wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk. De noodtoestand werd ingevoerd in 1981 na de moord op president Sadat. Sindsdien hadden het leger en de politie speciale bevoegdheden. Het dodental van de ramp met de Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is opgelopen tot 16. Duikers vonden in het schip het lichaam van een vrouw. Zeker 16 mensen worden nog vermist. Anderhalve week geleden raakte het cruiseschip bij het eiland Giglio een rots en kapseiste. Het weer vanavond overwegend droog, maar vooral in Zeeland ook een spat regen. Vannacht in het noordoosten lichte vorst, morgen bewolkt met wat lichte regen, maxima rond 6 graden. Dit was het Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 184 kilometer file. Het is een normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Eembrugge 8 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude Rijndijk 4. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 4 kilometer. A10 de ring Amsterdam tussen Oud-Zuid en Diemen 4 kilometer. Na een aanrijding is de linker reishok dicht. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewek 4. A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 8 kilometer kilometer. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 9 kilometer. En de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse 4. A20 Hoek van Holland Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 en de richting Hoek van Holland voor het knooppunt Terbrechtseplein 4.